Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn boeren tegengehouden... die onderweg waren naar het politiebureau. Ze wilden mogelijk boeren bevrijden die daar vastzitten vanwege protesten. Maar de stoet met trekkers stuitte overal op politie. Er werd een noodverordening ingesteld... waardoor een grote politiemacht wegen kon afsluiten om boeren klem te zetten. In Geldermalsen was gisteravond ook een protest met trekkers... bij een distributiecentrum van Albert Heijn. En eerder op de dag waren er opnieuw boerenacties op snelwegen en bij provinciehuizen. De politie heeft afgelopen avond iemand opgepakt vanwege de rellen bij het huis van stikstofminister Van der Wal. De man van 39 uit Lochem wordt verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling. Volgens de politie was hij betrokken bij het doorbreken van een politieblokkade bij het huis van de minister. Daarbij werd een politieauto vernield en een giertank geleegd. Volgens de politie was de situatie zo dreigend dat agenten niet meteen konden ingrijpen. Het totaal aantal arrestaties vanwege de uit de hand gelopen protesten van dinsdag staat nu op 11. De politie heeft gisteravond in een huis in Rosmalen het lichaam van een overleden vrouw gevonden. De doodsoorzaak is nog niet duidelijk. Wel meldt de politie dat een man is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol is bij de dood van de vrouw. De kunstbeurs Tefaf in Maastricht heeft extra beveiligingsmaatregelen genomen... naar aanleiding van de overval van gisterochtend. Dat zegt de directeur tegen in Limburg. Bij de ingang wordt beter gecontroleerd... en er lopen beveiligers met honden over de beurs. Bij de gewelddadige overval op de kunstbeurs waren zeker vier mannen betrokken.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 Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine. En jij houdt daar je aansteken bij. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde. Oh, heb je nog wat liggen voor mij? Hart van benzine en hele beker knieën. in lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria, al waar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en sans chaîne mijn ogen begon te bevorderen. Ja precies, alsof er een enkeltje in je oog wist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde, kreeg ik nu bakken aan Heb je kanterieën?